Start. Kees Rood met het NOS-journaal. In een kerk in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja is tijdens de kerstviering een ontploffing geweest. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten zijn daarbij doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Het is niet bekend of de explosie het gevolg was van een aanslag. In Nigeria zijn de afgelopen tijd veel bomaanslagen en aanvallen geweest door de radicale moslimgroep Boko Haram. Daarbij zijn dit jaar volgens schattingen al 465 doden gevallen. Het noorden van Nigeria is overwegend islamitisch, het zuiden christelijk. In China zijn opnieuw doden gevallen bij een ongeluk met een schoolbus. In de zuidelijke provincie Yunnan kwamen zeker zes mensen om toen het overvolle busje van de weg raakte en in een afgrond stortte. Het is al het zoveelste ongeluk met een schoolbus in China in korte tijd. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Het heeft geleid tot een fel publiek debat over de veiligheid van het leerlingenvervoer. Vooral scholen op het Chinese platteland krijgen veel te weinig geld om genoeg schoolbussen te laten rijden. Bij het ernstigste ongeluk kwamen vorige maand 21 mensen om. In een busje met 9 zitplaatsen zaten meer dan 60 kinderen. In Syrië heeft de oppositie de Arabische Liga gevraagd waarnemers te sturen naar Homs. Die stad is een belangrijk centrum in de opstand tegen president Assad. De oppositie is bang voor een grootscheepse aanval van het leger op Homs om het verzet de kop in te drukken. De afgelopen dagen waren er al bombardementen. Nu zijn er ook berichten dat militairen de stad willen binnentrekken. Daarbij zouden de bomaanslagen van vrijdag in Damascus als excuus worden gebruikt om in te grijpen. Bij die aanslagen kwamen ruim 40 mensen om het leven. Het weer. Vanochtend wordt het vanuit het noordwesten droog, maar het blijft bewolkt. Middagtemperatuur rond 10 graden. Ook morgen is er veel bewolking. Het blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 10. Dit was het NO. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Wat een vrolijke opener. Ja, dat was eh, Louisiana Christmas Day, gespeeld door een band die de New Orleans muziek, waar eh, eh, het allemaal begon, een warm hart toedraagt. Dat is de Maryland Jazz Band of Cologne, een Keulse band waar ook een paar Nederlandse jongens in spelen. En die hebben ook een nummer opgenomen, een nummer van Ray Charles, een heel mooi stuk... De, dat gaat natuurlijk over deze week. En de, titel is This Time of the Year. Little girls and little boys dream of world toys This time of the year When Christmas is near Evergreens are snowy white Sleigh bells night This time of the year When Christmas is near Somewhere there are steeples People kneel and pray of the year When Christmas is near onmiskenbaar Glenn Miller. De Glenn Miller Orchestra van de cd In the Christmas Mood met het nummer Frosty the Snowman. Glenn Miller had natuurlijk een eh, big band die we allemaal kennen, die eh, op, met een aantal nummers ook een beetje uitgekoud is. Daarom is het zo leuk om nu eens wat anders te horen. En eh, is wel inspiratiebron geweest voor heel veel andere muzikanten om ook een big band te starten. En een moderne big band is de sprankelende eh, groep van Brian Setzer. Die heeft ook een 19-mans bezetting. En die heeft ook een kerstcd opgenomen. En die gaat spetteren. En dat is natuurlijk van heel andere orde. Die, gaat, eh, gaan we nu horen eh, in een nummer Sleigh Ride. just hear those sleigh bells jingling, ring ting a tingling too. Come on, it's lovely weather, stay right together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you too. Come on, it's lovely weather, for a stay right together with you. Zo, allemaal wakker met Brian Setzer, Sleigh Ride With You. Het is natuurlijk niet allemaal eh, vrolijkheid met kerst, want... Eh, eh, als we allemaal denken aan de prachtige plaat van André Hazes, Eenzame Kerst. Er zijn natuurlijk ook kerstsongs of songs rondom de kerst die alleen maar droevenis uitstralen over van alles en nog wat. En een van de vertolkers daarvan, wie kan het ook beter, is B.B. King met zijn beetje cynisch bedoelde Merry Christmas Baby. celebration is complete without a Christmas tree. Personally, I prefer an old-fashioned tree. Now here's Don Rodney to tell you about the kind that I mean. shone in candlelight. In the window where neighbors all could see how we kept our Christmas merry and bright. I love thee. I'll sing carols and pledge goodwill toward men. Every year it's just an old-fashioned tree that brings all the joy of Christmas to me. sky À j'ai bébé À quoi j'ai bébé Cana À quoi j'ai bébé À quoi j'ai bébé Papa, papa, made and better Dump, dump, papa, out of my loud and taking good to drink time Arturo Sandoval. O kom al jij faithful. Op mijn eh, strooptochten langs de jazzpodia ben ik op enig moment eh, Este próximo tema fue compuesto especialmente para la Federación de Mujeres Progresistas. Se estrenó en el Casino de Aranjuez en febrero de 2009, con ocasión de un concierto para recaudar fondos para esta asociación. Para esta ocasión hemos querido darle un ambiente íntimo, con menos instrumentos y nuestro toque especial de jazz. Nunca más. 死んでも fijne dagen en...